12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kroatië heeft afgesloten met een hek, leiden de Kroatische autoriteiten de vluchtelingenstroom naar Slovenië. De eerste bus met migranten bereikte vanochtend de Sloveense grens. De landen hebben afgesproken dat ze voor de vluchtelingenstroom twee grensovergangen in het oosten gebruiken. Het treinverkeer ligt stil, zodat iedereen over de weg moet. Slovenië zegt op die manier 8000 migranten per dag te kunnen verwerken. De regering houdt de grens open, zolang Oostenrijk en Duitsland dat ook doen. In de Indiase hoofdstad New Delhi zijn twee jonge kinderen verkracht. Een meisje van 2,5 werd door twee mannen ontvoerd... en werd na de verkrachting verminkt achtergelaten in een park. Een meisje van 5 werd door kennissen meegenomen... en liep na de verkrachting zelf terug naar huis. De incidenten leidden tot veel woede in India... onder meer omdat de politie er te weinig tegen zou doen... Een vrouwencommissie zegt dat het seksuele geweld in India epidemische proporties heeft aangenomen. De premier van de deelstaat Delhi zegt dat de politie compleet heeft gefaald in het bieden van veiligheid. Het aantal mensen met meer dan één baan neemt toe. Volgens vakbond FNV hebben meer dan een half miljoen mensen een stapelbaan. Het aantal is in twee jaar tijd bijna verdubbeld. Volgens de FNV kunnen veel mensen niet van één baan rondkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om ZZP'ers, mensen met een flexcontract... of mensen die voor het minimum jeugdloon werken. In Keulen is een burgemeesterskandidaat door iemand met een mes aangevallen en gewond geraakt. Het is Henriette Reker, een partijloze kandidaat. Die wordt gesteund door de CDU, de Groenen en de FDP. Ze voerde campagne op een weekmarkt toen een man op haar afliep en stak. Ook vier omstanders raakten gewond. Reker is niet in levensgevaar. De dader werd meteen gepakt, zijn motief is onduidelijk. De burgemeestersverkiezingen in Keulen zijn morgen. Het weer, het is een grijze dag met hier en daar motregen, nauwelijks zon. Het wordt 8 tot 10 graden. Morgen ongeveer hetzelfde, alleen ligt de temperatuur dan 1 of 2 graden hoger. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Blaricum en Bunschoten eerst 9 kilometer en een stukje verderop bij Barneveld 4.